Actievoerders riepen gisteren op om vandaag op het plein te protesteren... tegen het recente corruptieschandaal. Daarbij zijn zoons van drie oud-ministers uit de regering van premier Erdogan betrokken. Greenpeace-activisten Faiza Oelassen en Mannes Ubels zijn weer in Nederland. Hun vliegtuig uit Sint-Petersburg landde om kwart voor acht op Schiphol. Kort na hun landing werden Oelassen en Ubels herenigd met hun familie... en daarna stonden ze de pers te woord. De Greenpeace-activisten bedankten iedereen voor de steun van de afgelopen maanden. Ze zaten samen met 28 anderen in een Russische cel... na een protestactie bij een Russisch boorplatform. Deze week gaf Rusland ze amnestie. Medewerkers van kinderdagverblijven zijn nog steeds vaak alleen met een groep kinderen. Uit een enquête van FNV en RTL Nieuws onder ruim 1300 medewerkers in de kinderopvang blijkt dat er in 1 op de 5 gevallen maar één volwassene voor een groep kinderen staat. Sinds een half jaar is het verplicht dat een volwassene meekijkt of luistert. Aanleiding is de Amsterdamse zedenzaak. Robert M. kon op grote schaal kinderen misbruiken op kinderdagverblijven... omdat hij vaak alleen voor een groep stond. Sinds de Egyptische regering de moslimbroederschap woensdag als een terroristische organisatie heeft bestempeld, zijn 265 mensen gearresteerd, onder wie 28 vrouwen. De regering heeft gewaarschuwd dat deelname aan protesten... die zijn georganiseerd door de broederschap... kan leiden tot vijf jaar gevangenisstraf. De leiders van de broederschap kunnen de doodstraf krijgen. Het weer. De wind neemt af, maar het blijft wel bewolkt en regenachtig.